secret love's no secrets. And partij Zwol. Ongelooflijk. Kunnen we wel gebruiken op deze frisse dag hier in Zuid-Vlaanderen. Hartverwarmende muziek van Good Old Doris Day. Some One Loves You in a Secret Love. In het geheim. <laughs> Kan dat wel? Nou ja. Hey, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. De zondagmorgen van GoFM. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik heb muziek voor je tot 12 uur en een paar interessante onderwerpen te bespreken, dus blijf lekker luisteren. Welkom bij de show, blijf dus bij me, zoals ik al zei, en eh, geniet van de muziek. We gaan lekker afwisselen met onder andere Mistral en Starship 109. Goedemorgen. Don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby. me muziek van eh, Don Johnson. Tell it like this. Nou, gewoon vertellen wat er eh, op je hart zit, ligt, drukt. En op de tong ligt. Ja, nou, zoiets hè. Deze mooie zondagmorgen. Nou ja, mooi. Qua muziek en gezelligheid natuurlijk hier bij de radio. Wel fris eh, vandaag. En er zit ook regen weer aan te komen vandaag. Dus meer regen in de loop van de middag. Hmm zelfs een behoorlijke buien. Het wordt slechts een graad of 7. Dus het gaat echt richting de temperaturen die we gewend zijn. Rond deze tijd van het jaar. Verder worden je Mistral en Starship 109. Straks eh, over een eh, kwartiertje of zo gaan we praten met eh, Jolanda van As. Zij is marktonderzoeker van Seniorenweb. En zij merkt uit haar onderzoek dat ouderen toch wel ehm, bedreigingen zien. Nadelen van de sociale media. Hoe dat zit, dat hoor je straks dus. Dus blijf lekker luisteren naar jouw Go FM. I'd be safe I would never find myself lost inside your arms if I didn't love you. I'd never feel the pain of sunny days without you, drowning in the rain if I didn't love you. didn't love you, peace would rule the day, all the dark and doubt would surely go away. If I didn't love you, I wouldn't pay the cost of living every endless day if I love is lost. If I didn't love you, if I didn't love you. pure. Gabrielle Aplin in The Power of Love. En het is niet eens kerstmis, nog lang niet. Nee, de Sint is nog niet eens eh, geweest. Hè? Die moeten we ook nog eerst uitzwaaien. Wel een lekker nummer, The Power of Love uit 2012, deze uitvoering. En Barbara Streisand. I didn't love you. Hmm, slechte mededeling is dat nu weer. Ehm, wij zijn hier lekker aan de koffie in de studio. Eh, het is lekker warm binnen. Uh, tenminste 19,5 graad. Dat is tegenwoordig knap warm. <laughs> Want overal is het tegenwoordig in de huiskamers. Vanwege de energietarieven natuurlijk 19 graden. Maar hier doen we het een graadje warmer. Dat heeft natuurlijk te maken met al die elektronische apparatuur die hier staat te werken voor u. Om eh, al die mooie klanken van GoFam bij u te krijgen. Dus wij zitten er warmpjes bij zou je kunnen zeggen. En Daarom ook warme muziek van onder andere Ramses Shaffi. Hier is hij met Sammy. Goedemorgen. Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen, zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren. Sammy, hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten Sammy op de straat Sammy van de stad? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt maar door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy? Want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, er is een die van je houdt. understand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 Voor deze muziek kun je me midden in de nacht wakker maken. Eerlijk is eerlijk hoor. Echt waar. Moet je niet doen, want ik ben dan knap zagrijnig. Maar goed, het kan wel. Moody Blues, daar word ik altijd heel warm van binnen van. Melkarimen. Dus melancholiek word ik er ook van. Ja, misschien jij ook wel van deze prachtige muziek. Verder Ramses met een mooie antieke Sammy natuurlijk in de show. We gaan het hebben over eh, ouderen en de social media. En met wie kunnen we dan beter praten dan eh, met mensen van Senior Web. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Veel ouderen zien vooral de nadelen van de sociale media. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Jolande van As, marktonderzoeker van SeniorWeb en in de uitzending. Jolande, welkom. Hallo. Ehm, de nadelen van sociale media. Ja, ik kan me voorstellen, het zijn mensen die dat nog steeds moeilijk vinden. Inloggen en zo en dat soort dingen. hebben jullie daar onderzoek naar gedaan? Eh, ja, daar hebben we ook een onderzoek aan gedaan. Het eh, is natuurlijk een sowieso ook lastig maar het is eigenlijk waar het onderzoek nu over ging, was meer ook van hoe mensen het zelf zien. Eh, van hoe zien ze nou al die sociale media? En dat is dan losgelaten van of ze het lastig vinden om te gebruiken. Maar vinden ze het leuk of vinden ze het juist uh, eigenlijk helemaal niet zo leuk? Want het ja, het heeft een beetje twee gezichten natuurlijk. Uh, Sociale media, je kan er hele leuke dingen doen. Je kan inspiratie, nieuwe ideeën krijgen, vrienden vinden nou ja, allemaal positieve zaken, mm. maar je kan er ook minder positieve dingen krijgen. ja, en dat soms natuurlijk wel heel veel in de media ook. Uh, de haatberichten, maar ook dat mensen zelf persoonlijk gewoon nare berichten, nare reacties krijgen. Of ja, vreemde mensen op je dak krijgen waarvan je denkt, wat moet die van mij? <laughs> Ja, ja. Eh, nou ja, allerlei zaken. Dus het is een beetje dubbel. En eh, nou, we waren heel benieuwd hoe, ja, hoe ouderen daarover denken en hoe zij het zien. En dan slaat toch wel vaak de balans een beetje door naar het negatieve helaas. Ja. Ja. En daar is weinig aan te doen, want als senior web zorg je natuurlijk dat mensen uh, gemakkelijk met sociale media om kunnen gaan. Ja. Ja, eh, maar dit is moeilijk eh, te, bij te werken, denk ik. Ja, kijk, we zijn natuurlijk wel heel erg van alles uitleggen, zodat mensen goed snappen hoe iets werkt. Maar we geven ook echt wel heel veel tips van wat moet je nou wel en niet doen, wat is nu handig. En kijk, een stukje is gewoon sociaal gedrag, van waarom zou je anders gedragen online als... Ehm, nou ja, in de gewone wereld. Yeah. <laughs> je bent ook aardig tegen de cashier, dus waarom zou je niet aardig zijn tegen iemand eh, op internet? Dus aan de ene kant is het dat, maar ook wel heel erg wat doe je wel en wat doe je niet. Wat is bijvoorbeeld eventueel met een bepaald risico? Zet inderdaad niet je telefoonnummer, je e-mailadres, al dat soort dingen op je Facebookpagina. Ja, dat is niet zo handig, zeg maar. Dus we geven ook wel dat soort gebruikerstips. Let op met foto's. Heeft diegene die de foto of die erop zet, zeg maar, heeft hij daar wel toestemming voor gegeven. Misschien wordt diegene daar helemaal niet blij van als hij opeens die foto terug ziet eh, over op het internet. Dus ja, ook dat soort handvatten geven we wel aan mensen mee. Dus we leggen ook wel echt eh, die kant van het verhaal uit. We laten natuurlijk ook heel erg zien wat de leuke kanten zijn. Hoe vind je een oude bekende juist terug? Wat mensen heel fijn vinden bijvoorbeeld. Ja. Maar waarschuwen jullie ook voor eh, mindere dingen? Die, er zijn natuurlijk heel veel mensen die, eh, die oplichterspraktijken doen eh, op de sociale media en op de internet. Uh, geven jullie die waarschuwing ook? Zeker, we waarschuwen heel veel. <laughs> We hebben zelfs een, een, een Fishing Friday al jaren geleden in het leven geroepen. Dus op vrijdag kijken wij als redactie wat, wat zijn de belangrijkste ja, phishing meldingen zoals het dan heet. Wat, wat gaat er het meeste rond? Eh, welke bedrijven, uit welke naam van welke bedrijven wordt er nu heel veel mailtjes die dus niet juist zijn? Uit welke bank? Of, nou ja, zoals nu gaan ze natuurlijk heel vaak inspelen op uh, eh, krijg geld terug van je intieme eh, leverancier, klik hier. <laughs> dat soort dingen. Dus uh, ze spelen natuurlijk altijd dingen in. Dus wij kijken wat zijn dan degenen die het meest rondgaan. En daar waarschuwen we voor. Van let op, deze gaan nu heel erg rond en daar moet je absoluut niks mee doen. En op sociale media zien we natuurlijk dat ook. We delen deze bericht ook op, op Facebook. En ook daar, als we zien van hé, hey, er is iets nieuws. Nou ja, WhatsApp-fraude is rond een tijd geleden heel erg opgekomen en is nog steeds heel erg veel voorkomend. Ehm, dat mensen zich voordoen als iemand anders. Ja, precies. krijg je een berichtje en dan eh, halen ze soms gegevens van Facebook... zodat ze weten wie, wat, waar. En dan komt het heel echt over. Dus ook daar leggen we uit van hoe kan je dat voorkomen. Nou, deel dus niet te veel <laughs> persoonlijke gegevens bijvoorbeeld. Maar ook hoe ga je ermee om, hoe reageer je... en nou ja, klopt bijvoorbeeld aan bij iemand of een organisatie zoals ons... als je daar moeite mee heeft. ja, je kan, je kan altijd bij jullie terecht om wat eh, adviezen te krijgen. Zeker, ja. ja, ja, maar alerter zijn en niet alles geloven wat je ziet, dat is in ieder geval duidelijk wat er moet gebeuren. Als mensen dat, eh, dat onderzoek eh, willen lezen of iets daarvan mee willen krijgen, kunnen ze dat op de sociale media vinden? Ja, sowieso uh, eh, uh, zit Veniweb op Facebook, altijd leuk. En ook op alle andere kanalen, maar die zijn natuurlijk wat minder gebruikt onder bepaalde mensen. Facebook is de bekendste, maar wij zitten hmm. ook op Twitter, eh, nou, noem alles maar op, alle kanalen eigenlijk, Instagram die er zijn. Mensen kunnen, als ze dat allemaal lastig vinden of daar geen eh, ehm, eigen toegang tot hebben, kunnen ze natuurlijk ook gewoon naar seniorweb.nl gaan. Daar kan iedereen zonder enige moeite alles vinden. Alle tips, over de sociale media. En veel ouderen zien de nadelen daarvan. Maar als het aan senior web ligt, dan gaat dat steeds verbeteren doordat ze heel veel informatie geven over dat, eh, die sociale media en dat hele web zoals het er is. Ik dank je wel voor het gesprek. Jolanda van As, marktonderzoeker van Senior Web. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. You say.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 Even een zenmomentje erbij voor vandaag. Een van de vele zenmomenten op zo'n dag als vandaag. Mag ik wel met deze frisse temperaturen buiten en al het vocht. Je hoorde Shania Twain en You've Got Away. En voor een eh, nummer van Patrick Bruel, waarvan ik de titel niet ga noemen, want je ligt in een deuk. <laughs> Ja, mijn Frans is zo ontzettend slecht, dat eh, wil je niet horen. We gaan hier gewoon weer verder aan de koffie hebben. Want we leuten hier wat af, joh. Dat is echt ongelooflijk. En dan hebben we ook nog mooie muziek erbij van Ed Sheeran. Dus dan gaat zo'n bakje op deze zondagmorgen er wel in. Hier is een mooi van hem uit 2015. Een fotootje. Fotograaf. Goedemorgen. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped. loving can heal. 风。 Course. Natuurlijk. Helemaal uit eh, Ierland natuurlijk, hè? Eerlijk is eerlijk. Prachtige muziek. Catch Me When I Fall. En dat vallen, dat is dan eh, natuurlijk vanwege de liefdes. Ja, valt voor het figuur waar ze over zingt het is even niet anders. Kijk even naar de klok. Het loopt al tegen 11. Het is eh, ja, zo'n dikke 5 minuten voor 11, 6 minuten voor 11. Bijna tijd voor het nieuws en wat mededelingen. En daarna ben ik weer bij je terug hier bij GoFM met de zondagmorgen van Go. Natuurlijk, zoals altijd. En dan gaan we het tempo een klein beetje omhoog eh, doen. En dan komt ook Jeroen van Gent eh, nog langs. mijn collega die van de week weer de straat is opgegaan met zijn blauwe microfoon. Om uw mening ergens over te vragen. Hoe en wat, dat hoor je straks. Maar we hebben eerst nog mooie muziek van Earth, Wind and Fire, Miracles. Tot straks. Let's put the day aside. Let peaceful thoughts arise. May your dreams be sweet tonight. With kisses on your cheek. and wings upon your feet, or oh, chase the moon across the sky. Close your eyes, say goodnight to the sky. before I go